Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Al zet de uitzending van een nieuw medisch realityprogramma door. Dit ondanks de ophef die ontstond over het filmen zonder toestemming van patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Aan alle patiënten wordt opnieuw gevraagd of de filmopnames mogen worden gebruikt. Eén patiënt is een klachtenprocedure tegen het ziekenhuis begonnen. In Moskou heeft premier Poetin zich aangesloten bij de grote demonstratie die al de hele dag aan de gang is om zijn kandidatuur bij de presidentsverkiezingen te ondersteunen. Er zijn volgens de politie 130.000 betogers op de been. Er is de laatste maanden ook vaker massaal tegen Poetin gedemonstreerd, maar in de peilingen gaat hij ruim aan kop. Ook PvdA-kamerlid Ronald Plasterk heeft zich kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van de PvdA. Hij is de derde die in de race stapt. Gisteren stelden Diederik Samsom en Martijn van Dam zich al kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. President Obama heeft de Afghaanse president Karzai een excuusbrief gestuurd over het verbranden van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Er worden stappen genomen om herhaling te voorkomen. Het incident leidde tot een golf van protesten in Afghanistan. Daarbij vielen al 15 doden. 40 topstukken van het Singermuseum in Laren hebben in Duitsland rookschade opgelopen. De werken waren uitgeleend aan een museum op het Waddeneiland Veur. Daar ontstond vannacht brand door kortsluiting. De directeur van Singer verwacht dat de schade helemaal hersteld kan worden. Een man uit Steenwijk die Stanley-mesjes aan een bierkrat had bevestigd... is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf. Hij had de mesjes aan het bierkratje bevestigd omdat er geregeld bierkratten werden gestolen. Door zijn actie liep niet de dief, maar een supermarktmedewerkster blijvende schade aan haar hand op. De steenwijker moet haar een schadevergoeding betalen van ruim 4.500 euro. Het weer. Bewolkt en af en toe zon bij een graad of 12. Morgen grijs en plaatselijk wat motregen, ook dan een graad of 12. Dit was het en Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3. Op de A1 tussen Blarikum en Soest 4 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam Tussen Rijswijk en Prins Klausplein 3 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude. Richting Zaandam op de A10 voor de Koentunnel 4. De A12 Den Haag-Utrecht. Een ongeluk bij Zoetermeer Centrum. En file vanaf Den Haag Centrum. Zo'n 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de 12 Utrecht-Arnhem tussen Lunetten en Driebergen 4 kilometer. Op daad 13 Den Haag-Rotterdam voor klein Polderplein 3. A15 Europort Rotterdam bij Rotterdam-Charloes 4 kilometer. A20 naar Gouda voor knooppunt Brechtseplein 4.